Van 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil het zogenoemde infrastructuurfonds langer laten doorlopen. Door een verlenging komen er miljarden vrij voor investeringen op de weg en het spoor. Het infrastructuurfonds loopt al tot 2028. Er stroomt jaarlijks ruim 5 miljard euro in, maar dat geld is al gereserveerd voor onderhoud en projecten. Door verlenging kunnen er nieuwe projecten worden toegevoegd. Regeringspartijen VVD en PvdA willen allebei de A20 verbreden. Over andere projecten verschillende meningen. De VVD wil de files rond Amsterdam en in Brabant en Limburg aanpakken. De PvdA wil vooral investeren in het spoor. De politie is volop bezig met het onderzoek naar de vechtpartij tussen motorbendes in Rotterdam. Tientallen leden van de Hells Angels en de Mongols gingen elkaar gisteravond te lijf bij het Van der Valk Hotel Blijdorp. Zeker twintig van hen werden opgepakt, maar een stuk of tien verdachten wisten te ontkomen. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De Mongols zijn in Nederland een kleine groep, maar staan wereldwijd bekend als rivalen van de Hells Angels. Het aantal faillissementen is vorige maand fors gedaald. Er gingen 386 bedrijven failliet, bijna 100 minder dan in februari... en zelfs 200 minder dan in maart vorig jaar, zegt het CBS. De forse daling is opmerkelijk, omdat het aantal faillissementen sinds afgelopen zomer juist aan het toenemen was. Een man uit Os die vannacht de politie belde omdat er bij hem werd ingebroken is zelf opgepakt. Hij bleek 125 wietplanten in zijn schuur te hebben. Agenten die op de melding afkwamen zagen geen inbrekers meer, maar ze roken wel een sterke wietlucht. Nadat ze de aangifte voor de poging tot inbraak hadden opgenomen, namen ze de wietkweker mee naar het bureau.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 En nog een stukje verderop staat 5 kilometer bij de afrit Bunschoten. Op de A9 richting Alkmaar staat 4 kilometer tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen. Op de A27 Breda richting Utrecht voor Gorkum 3 kilometer. En richting Breda staat 2 kilometer bij Werkendam.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 Eh, ik weet niet of jij het nieuws al vernomen hebt, maar in november 2016 komt Paul Jong naar Haarlem. Treedt hij op in het patronaat. Ik meen de 8 november. Ja. ja. nou ja, fantastisch natuurlijk. Hoe is het mogelijk dat die jongen nog steeds eh, eh, eh, bezig is. Want hij heeft fantastische platen gemaakt, maar al heel lang niks meer van hem gehoord. Nee. En maar het is, ook geen jongen meer hoor. Nee, dus, <laughs> dat is waar. <laughs> als je hem ziet, dan ja, onze leeftijd een beetje. Ja, goede zanger hoor, goede zanger. Fantastisch, En dit met Zucchero. Uh, Zucchero, ook een heerlijke, echte Italiaanse artiest. Heb ik een paar keer mogen ontmoeten ook. En ja. toch een, eh, wat heb jij toch een eh, beroemde mens allemaal? Ja, nou ja, als je twintig jaar over muziek schrijft... Ja. dan eh, komen ze allemaal wel een keertje voorbij, dat is waar. Ja. Heb je was hij mee naar die periode? Nou, ik speel natuurlijk zelf fanatiek eh, muziek. muziek. ook. Ja, eh, eh, ik maak muziek, ik zit in een band ook. En ik zing niet alleen, maar ik speel ook gitaar en bas. Dus ja, ik... ik maar je zingt ook bas volgens mij, als ik je stem wil <laughs> horen. ja, nee, dat klopt. Ja, bas, <laughs> bas bariton. Maar nee, heel soms heb ik er wel heen mee naar. Maar het is een mooie tijd geweest. En weet je, met, op een gegeven moment... als je, je merkt gewoon dat je muzieksmaak op enig moment eh, toch blijft hangen bij waar je zelf mee bent opgegroeid. Daar keer je weer naar terug. Ja. En ik ben lang meegegaan door het vak wat ik heb gedaan. Maar uiteindelijk, eh, nou ja, god, je ziet het ook in de plaatjes... die ik er dan af en toe voorbij laat komen. Dat zijn toch de dingen waar je hart het meest naar uitgaat. Dus nu nog in die muziekindustrie werkzaam zijn... Ik weet het niet zo. Mhm. Ik vind het mooi zo. Okay. Ja. Bij Ron Perenboom volg, gast in de Watertoren Sport op deze vrijdag. Samen met Agathe Goede, secretaris van de Jeu de Boelvereniging Zandvoort. Iedereen kent jou waarschijnlijk, uh, Agathe, in Zandvoort. Ik denk dat meer mensen mij kennen dan ik andere mensen ken. Ja, ja. Negen jaar geleden ben je gestopt. Toen werd je man 65, want jullie hadden die schoenmakerij in de Kerkstraat. Dat klopt. Dat moet toch ook een heerlijke tijd geweest zijn? Dat was een heerlijke tijd, ja. En toen, ben je toen gaan Jeu de Boelen? Of eh, deed je dat nee, al? vlak daarna. Het zou vlak daarna geweest zijn. Dus je wist gelijk in te vullen. Wat maar ik had natuurlijk al wel wat connecties. Omdat ik ook schreef voor de Zandvoortse krant. En, en nog schrijft? En, nee, niet meer. Eh, nou ja, af en toe. Af en toe nog eens een leuk berichtje over het Jeu of over Pluspunt. Ja. Jij eh, gaat twee maanden per jaar naar Spanje. Ja. Hoe zit dat? Eh, ja, daar zijn we eigenlijk begonnen toen we de zaak nog hadden met één week in februari. Eh, dat was net zo'n oppepper voor de zomer. En de, na de zomer konden wij pas weg natuurlijk. Eh, dus dat beviel altijd eigenlijk wel goed. En op een gegeven moment eh, zijn we via kennissen zijn we ergens terechtgekomen. Toen zeiden we, hebben jullie nog een plekje vrij daar? Dus ga eens kijken. Toen hebben we daar twee weken gezeten. en dat is eigenlijk langzaam opgebouwd door bepaalde verplichtingen die je dan niet meer hebt. Eh, eerst vijf weken, toen zes weken. De laatste keer zelfs negen weken. Dus eigenlijk zo'n beetje twee maanden. Eh, dat vinden we dan ook wel genoeg, want dan willen we toch wel weer terug. Maar daar wordt ook gesjurreboeld. Elke dag. Ja, leuk is Als je naar het strand gaat, dan is daar... Eh, ja, je komt op tijd. Dan wordt er, worden de ballen gegooid. En dan worden de teams samengesteld. En dan ga je lekker bezig drie uur komen, meestal een uur of half vijf stoppen. En eh, we hebben ook eh, al een kennissengroep die... Eh, dan gaan de WhatsAppjes even rond van... Hebben jullie zin om morgen om zo laat daar en daar te gaan boelen. En dan gaan we daarna uit eten. Leuk. En dan kan je of het één doen of allebei doen dat maakt niet uit. En het is ook met Spanjaarden dus. En de eh, sport verbroedert nee, niet? Oh, nee, niet, nee, nee. De oh. Spanjaarden zijn niet zo Maar die zijn er niet van, nee. Eh, er is wel in een bepaalde plaatsen heb je wel een club. En daar zijn ook banen. Ja. moet je wel een stukje voor rijden, maar dat maakt niet uit. Eh, en die hebben hun eigen ding. Maar eigenlijk op het strand of waar dan ook eh, heb. Tenminste, waar wij zitten, niet. Heb ik nog een vraag voor gaat als het mag. Eh, ja, natuurlijk. nou, want ik, ik vraag me namelijk af, jullie willen eigenlijk verjongen, hè, dat is de bedoeling. Maar zijn er ook innovaties in die jeu de boel wereld? Worden er nieuwe dingen bedacht om jongeren aan te trekken ook? Eh, of, of, of, verandert de, de sport ook? Hè? Vanuit de bond worden er zeker innovaties bedacht. Ja. Alleen wij hier in Zandvoort zijn dan toch te kleinschalig. Dus een jongere die echt vooruit wil, dat moet ik gewoon eerlijk zeggen... Eh, zou ik niet zeggen van, kom bij ons. Maar wil je het gaan leren, dan is dat een goede plek. Ja. Maar eh, als je zegt van, nou, ik wil echt hogerop... Mhm. en eh, hogere wedstrijden spelen en zo... dan zijn wij niet eigenlijk de, de, de plek to be. Nee. nee dus meer voor de wat ouderen. Is er een nationaal Jeu de Boule team? Ik, eh, weet er niets van, dus dat blijkt wel weer. Ik heb het zelf inderdaad ooit in Frankrijk op de camping gedaan... maar meer ook niet. Maar dat bestaat dus. Dat, ja, eh, de Nederlandse Jeu de Boule Bond en JBB... daar kan je alles op vinden. En, eh, en die spelen internationaal toernooien. Ja, en, die oh, zitten overal. Hartstikke leuk. Nou moet ik zeggen, we waren een keer in Thailand. En daar kon je ook jeu de boelen. En daar is een jonge gast bezig. En die zegt, oh, doe maar mee. Dus hup, we gooien een bal. Die ligt vlakbij het kleine balletje, het putje. Eh, hij gooit, ploep, bal weg. Hm. Nou, zo konden we zes ballen neerleggen. En zes ballen gooide hij gewoon elke keer weg. Maar bleek achteraf de jeugdkampioen van ah. Thailand te zijn. Ah, zo zie je maar weer. We hebben over ballen gesproken. Als jij op reis gaat, heb je altijd extra kosten natuurlijk. Want je hebt allemaal sets bij je natuurlijk. Eh, nou, voor Spanje hebben wij nu het geluk dat wij onze spulletjes die we daar hebben kunnen stallen. Eh, dus onze ballen hebben we daar. Maar goed, en anders hou je er rekening mee in je, met je bagage natuurlijk. En je speelt altijd met je eigen set? Eh, in Spanje heb ik dus eh, ja, eigenlijk speelballetjes. En thuis hebben we wel eigen sets, omdat die goed, goedgekeurd zijn door de bond. Oh, dat moet ook nog? Ja, dat zijn dan speciale ballen. En uit hoeveel ballen bestaat zo'n set? Eh, drie ballen. En het kleine butje, ja. dat is het kleine balletje. En daar moet je dus proberen zo dicht mogelijk bij te komen, omste de beurt. Eh, en dan aan het eind van de rit, na twaalf ballen... Hè, want je speelt meestal twee tegen twee, dus ieder drie ballen... Uh, speel je drie tegen drie, heb je ieder twee ballen. Maar het blijven in totaal altijd die twaalf ballen. En wie er het dichtst bij ligt, die krijgt de punt, het punt of meerdere punten. Dus, eh, en dan tot de dertien spelen, dat is ook het officiële. Want er wordt in Spanje bijvoorbeeld niet zo opgelet hoor. Nee, nee. Daar gaan, geen regeltjes. <laughs> maar is plezier. de, enige regel is, het is eigenlijk een sport voor iedereen. Juist. En het is een hele goede sport. Ja, ik zeg en vooral het buiten zijn en het contact met elkaar. Dat is gewoon ja, één familie. Luisteraars, als u eh, geïnteresseerd raakt door die prachtige verhalen van Agaat... u weet waar u moet zijn, 023 571 8461 is het telefoonnummer van Agaat... of op de website... Of op de website wwwsjeudeboel zandvoortnl of kom gezellig naar de club op de dinsdag of zaterdagmiddag van half twee tot ongeveer half zes. En of op de vrijdagavond van zeven tot tien. Eh, de eerste keren gewoon even lekker meedoen, proberen... Eh, en dan zien of het wat is voor u. Dat, eh, en ze moeten naar de Keesomstraat, hè? Naar de... wat staat er eens? Tomson, Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. Oh, wat erg. Ja, daar woon ik wel, maar dat, uh, is wat is anders. dat had ik niet opgeschreven. <laughs> maar al die jetbal door de ramen heen, kijk uit. Ja, dat, dat moeten we niet hebben. Niet negatief, Charles, kom op. Als jij gaat de boelen, en dat spreken we af, Dan gaan we met z'n allen een keer doen. Ja. Ik kan ook een, een, een clinic doen, met de hele club. Ja, lijkt me. Van hier. Het is misschien wel leuk eh, voor al die 66 vrijwilligers hier bij uh, eh, ZFM. Absoluut. Nou, zoiets. Maak eens een toernooi, een ZFM-toernooi. Ja, dat kan. Dan komen we allemaal. Maken we, we rond. nog even. Maken we rond. Hartstikke goed. Maar we hebben ook muziek in deze uitzending van de Watertoren Sport. Ja, een verzoekje van Agaat. En eh, die is eh, ook eh, stilletjes fan van Rocco Granata. Oh, buonanotte bambino. Ja, claro. senso. una buona notte, bambino mio. Alles, was man will, das kann man nicht haben. Buona, buona notte, schlaf ein, mein Junge. Sehnsucht wirst du immer im Herzen tragen. Das hat mir Mamina abends immer vorgesungen, wenn ich von meinem Bett aus durch ein kleines Fenster alle Sterne sehen wollte und nicht einschlafen konnte. Aus der Heimat trieb mich das Fernweh und da draußen fand ich das Heimweh. Ja, die Sehnsucht ist mir geblieben. Nou, wie wil er zo nou niet naar bed gebracht worden? Dat was uh, Rocco Granata. Buonanotte, bambine mio. Maar we hebben weer een, eh, een telefoongast, eh, Henny. Nou, ik weet niet of het een telefoongast is, maar hij zit heel ver weg in Engeland. Far away. Far away. <laughs> Good morning, Brian. Good morning, Henny. Good morning, Zandvoort. <laughs> Good morning, Brian. Good morning to you. How's the weather? Good morning. How's the weather? Um, ah, sure, the usual, you know, rain, rain, rain. Uh, again? <laughs> no, it's a bit better. Spring is here, Henny. Spring where? Here. Where? Not in Holland yet. Well, it's coming, let's say, put it like that. But getting back to football, <laughs> Leicester City, the dream continues, Penny. Leicester, you mean? Continue. Leicester, yeah. yeah. Unbelievable, eh? Yeah, they're, they're now seven points clear of Tottenham Hotspur, six games to go. Yeah. And I heard that you cannot buy a ticket for their final home game. <laughs> It has been sold out many times, so wow. they're getting ready. But are they paying for a ticket? Oh, I'd say in the black market, hundreds. You know, it, it would be. A, uh, it's an occasion not to be missed, but it's it's completely sold out. Wow. Um, even uh, television stations are having problems getting in there at the moment. Uh -huh. It'll probably be one of the biggest occasions in the Premiership League ever. You want to hear a strange, a strange remark? I will, of course. I, I still believe Tottenham will be the champion. Well, you see, now this weekend it's a very interesting. They're home to Manchester United, mm -hmm. and both teams have to win. Tottenham to stay in the, in the chase, and United to stand any chance of Champions League. Interesting game. Yeah. Uh, I think Louis will, will take a draw. I, I, I, I think this is the end for Tottenham. Um, they, they played Liverpool last week, uh, one each. They were disappointed. They, I, I think they felt that they, they, they left it behind, you know. Um, as I said a couple of weeks back, now is the time when, when the players, the professionals, really stand up. Um, if you watch the game, Leicester played um, uh, Southampton, Roland Koeman's team. And in the last 10, 20 minutes, they just kicked everything out of the park. Uh-huh. They, they, you know, it was panic, okay, but the, the defence stood still. Uh, their captain, who hasn't scored, scored a goal. Uh-huh. You know, he came up, he scored a goal. Um, and that's the difference. I, I think the, the Leicester mentality is stronger than we will see. Mentality. Did we'll you, see. I, I, I, don't think so. I, I think if there's anyone going to make the chase, it'll be Arsenal. You know. Well, we will see. About last night, Jurgen Klopp against his old team, one-one. Incredible one, game, eh? Great game to watch. Yeah. Fantastic. But what I liked about that game is that Klopp has brought his, his mentality to Liverpool, chase the ball, close them down, put the pressure on. Yeah. Um, and he sung this <coughs> new guy, this young lad from Belgium, um, Orgigi, is it he's, he's called? Yeah. Um, fantastic player. He's mm. 19, 20. This is a guy, he's interesting, you know. Uh, again, from Belgium, they're produced in the last decade, they've produced some fantastic players. Uh, we have we have a guest today here in the studio. It's Ron Pereboom. And he has news. Hi. He has news about the contract of Depay. Did you hear that, Brian? That his no. contract was leaked. No. No. Ah. No. You know what he earns? He earns six and a half million euros per <laughs> year. and <laughs> And um, for the next coming three seasons, it will go down to 4.2 million. But every time that Manchester United qualifies for the Champions League, he will yeah. get a bonus of 1.6 million. <laughs> and you know what he gets when he when he's in the in the uh, when he plays from from the first whistle, he gets 25,000. But when he's a replacement, he gets 12,500 per game. Yeah. And uh, for every 20 uh, times he plays, he gets 300,000. So, you know, it's incredible, isn't it? It's, it's absolutely incredible. It, it, it makes no sense, you know. And having said that, he's not having a good season, you know. No, um, absolutely not. You but know, but you have a very good season, Brian. What what are you earning? <laughs> the same as you, Henny. <laughs> yeah, but it's unbelievable. And I think that it's very important that all the clubs get all that money from TV. Yeah, yeah, yeah that's, that's, that's an interesting one where that is going. But remember, we were talking about bonuses and the idea that if you didn't play to standard, money should be taken from your, your contract, you know? Um, you, you get some players like, okay, Memphis, maybe, maybe it's not his best season, but the like of Hazard from Chelsea, uh-huh. the guy just seems to have lost, he, he has no interest. Yeah. And still he's being paid a huge yeah. salary, you, you, yeah. you, know, this type of thing. So there has to be a balance found somewhere, Henny. I was yesterday talking to Willem van Hanegem. That name must say something to you. Yeah, yeah. He said, I don't care what they earn. I care that if you earn so much money and you are good, you have to do your stinking the best. You know what it is? Nee. <laughs> you have to play very, very, very hard and, and try very hard, even when you're in not good form, in not not in a good form. Yeah, yeah, I, I agree with that. I totally agree with that. If you're fit, uh, you should be able to to to get yourself mentally fit, yeah. and then. Uh, to give it your best. You Mentally, know? there's nothing wrong with you, but physically, are you playing Jeu de Boule? Uh, uh, it's many years since I've been down in France, and I used to go in the afternoon and play with the locals uh, and have a game. I enjoyed it immensely. Uh, my, my, my French would not be so good, but it was great fun. Yeah. Uh, a little glass of wine and maybe schnapps afterwards. It was, it was great fun as the sun went down. The guest, uh, the guest from today here, Agathe Goede, she is the secretary of the Jeu de Club Zandvoort. is going to organize for ZFM uh, a tournament, and we wish you to come over. I'd, I'd be delighted to, Henny. Oh, nice. you are welcome. I'd love to come over. And, and uh, I'll I'll I'll, um, I'll get some practice in beforehand. <laughs> okay, Brian. <laughs> because I'll need it. <laughs> Uh, uh, have a very nice weekend. Which game are you going to watch? Um, I'm going to watch Tottenham and Manchester United. Very nice game. That's, that's, the game, and it all hangs on that.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 We hebben nog maar een half uurtje. En er is nog zoveel uh, leuke dingen. zijn nog zoveel leuke dingen in het programma, heen, niet toch? Zit die klok dan stil? <laughs> Ja. <laughs> Ongelooflijk, hè? Wat gaat de tijd snel? We uitbreiden met twee extra uren, vind ik. Ja. Als de mensen dat willen, laat het weten bij ZFM. En dan gaan we dat gewoon doen. Lionel Richie. Ja. Eén van de mensen die jij ontmoet hebt, Ron. Ja, meerdere keren. En eh, een ongelooflijk amabele man. Echt eh, altijd heel vriendelijk, altijd tijd voor je nemen. Eh, vrolijk. hij wist ook altijd nog precies wie je was. Wat echt wel bijzonder is, want eh, hij, ontmoette over de wereld tijdens een promotietour. Ik weet niet hoeveel mensen. Maar dit is echt eh, de de Hyperleague. Want dit is een man die werd dan bijvoorbeeld door een Sheikh voor zijn verjaardag ingehuurd. En dan werd hij overgevlogen eh, ergens naar... een van de Verenigde Arabische Emiraten. En dan zong hij daar een avond... deed hij zijn ding en dan vloog hij weer weg... en dan had hij 1 miljoen dollar in de pocket. Dus dat zijn die dingen. Maar hij zet zich ook eh, eh, heel veel in hè, voor allerlei goede doelen enzovoort. En dat is iets eh, waar wij in Nederland ook mee bezig zijn. Hè? De stichting Muziekkids, waar ik voor dingen voor doe. Eigenlijk al sinds de oprichting betrokken, zes jaar geleden. dit is een idee van een, een gitaarbouwer uit Hilversum. En die vond gewoon dat er voor kinderen in ziekenhuizen... Eh, hij is altijd met muziek bezig. Iets moest gebeuren met muziek. Heel simpel gezegd, muziek geneest. Het is toch zo een eh, beetje Dat, dat, dat, er een aantal BN'ers ook hun naam eh, geven aan bepaalde locaties. Want ik heb gegeven Nick en Simon bijvoorbeeld... dat die in Beverwijk... dat klopt. we hebben een studio in het Sint-Elisabeth in Tilburg. En daar is Guus Meeuwis onze ambassadeur van... We hebben nog een studio in het Gooi en daar is René Vroger de ambassadeur van. En we zijn nu bezig met eh, studio's in eh, Almere, waar Ali B dan de naamgever van wordt. En inderdaad Beverwijk met Nikke Simon. En de laatste toevoeging is nu eh, Armin van Buren, de bekende DJ. Die in het Prinses Maxima Centrum krijgen we ook een plek... waar we zo'n studio mogen gaan bouwen. En daar geeft eh, Armin zijn namen aan. En het is hartstikke leuk, want eh, er is begeleiding. Die kinderen kunnen daar komen. Eh, die kunnen dan muziek maken, ook letterlijk. Er staan drumstellen, gitaren, dj-dingen, van alles en nog wat. En, en daar kunnen ze dan muziek maken. En dan vergeten ze even die, die stress die het oplevert. Want als wij, je moet je voorstellen, als wij al naar een ziekenhuis moeten... nou dat is echt niet leuk. Maar als een kind naar een ziekenhuis moet... dan die stress is nog tien keer zo erg. Dus wat dat betreft... Uh, uh, vergeten ze even hun ding. En, en dat proberen we te bereiken. We hebben alleen zoals elke goede, eh, goed doel natuurlijk, centjes nodig. Dus daar zijn we heel hard voor aan het werk om die eh, voor elkaar te krijgen. Maar ik zou willen zeggen, kijk eens op www.muziekkids.nl met 1k. Ehm, daar staan alle onze studio's en gegevens. En, eh, ontzettend leuk hoor. Ja, ontzettend leuk. En de artiesten staan in de rij, de ziekenhuizen staan in de rij. En nu nog eh, eh, de centjes om die dingen te bouwen, want dan kunnen we lekker door. gaat muziek voor kinderen in ziekenhuizen. Muziek voor mensen bij Pluspunt? er wordt wel muziekles gegeven, maar dat is voornamelijk jeugd. En dat gaat, Weef heet dat geloof ik. Ja. verder uh, worden er af en toe wel eens demonstraties gegeven. Ik heb wel een keer meegemaakt dat er djembe gespeeld werd. Wat ik zelf ook eh, een aantal jaren gedaan heb. Eh, maar ook weer tijdgebrek en altijd verder weg moeten. Dus dat is gestopt. Maar dat, dat, daarom draag ik eigenlijk ook geen trouwring meer. Ik past niet meer daarna. Nou ja, als jij met mannen van schoot onder de douche gaat, kan ik me voorstellen. Ja, moet je, dat ook niet kunnen. Maar dat was zelfs na die tijd. <laughs> maar ja, dat muziek, je kan er helemaal in opgaan. En om het zelf te doen, eh, ja, ik, ik vond het altijd heerlijk. Ja, ja dat wel. wat leuk. En zeker voor kinderen, ja, zelfs eh, praten ze natuurlijk over school. Als, wordt ook steeds meer gepromoot dat kinderen aan muziek gaan doen. Ja. En ja, dat is dan op particulier natuurlijk soms te duur voor sommige mensen. Maar daar zijn ook weer mogelijkheden in. He, eh, subsidies en dergelijke. Dus ja, ik ja, juich zulke eh, initiatief wel eh, toe. Ja. Ron Peerman, heb jij een, een, functie in die stichting? Ja, ik, ik, god, in het begin waren we allemaal een soort raad van advies, zeg maar... totdat de stichting echt groot begon te groeien... en toen werd ik gevraagd of ik eh, bestuurslid wilde worden. Dus ik ben inmiddels eh, secretaris in het bestuur van deze stichting. En eh, nou ja, we werken er hard aan om zoveel mogelijk studio's... in zoveel mogelijk ziekenhuizen te krijgen. En om kinderen op die manier leuke dagen nog proberen te, zorgen, te bezorgen en een beetje die stress kwijt te raken van eh, in zo'n ziekenhuis liggen. En die ambassadeurs waar je het net over had, Guus Meewis, Ali B. Ja. en Simon, die, die bezoeken ook die ziekenhuizen? Ja, zeker. Nou, Guus is zeer actief, hè, bijvoorbeeld. Uh, is een van onze eh, ambassadeurs die heel veel voor zijn studio doet. Hij komt het daar, maar hij doet ook bijvoorbeeld... hij heeft een keer een pop-up restaurant in Tilburg gedaan vijf dagen lang zomaar een restaurant waar hij zelf stond te koken. En alle opbrengsten gingen naar zijn studio. Zijn dochtertje ging hardlopen, bracht 900 euro in. dus die is heel actief daarin. En, en Nick en Simon die staan ook te popelen. Wij wachten nu op het bestuur van het ziekenhuis in Beverwijk... tot die het groene licht geven. Daar zijn wat wijzigingen geweest, dus we hebben het even moeten uitstellen... Maar de intentieverklaring ligt er al, getekend en wel. Dus eh, zodra we mogen gaan we daar beginnen. En eh, ja, nee, die artiesten die, die dragen het allemaal een zeer warm hart toe. Ja, absoluut. U luistert naar de Watertoren Sport. Het sportprogramma op vrijdag van 10 tot 12 op ZFM. En het gaat over normaal sport, maar het gaat natuurlijk ook over goede dingen. En dit is een fantastisch ding dat Ron net allemaal verteld heeft. stadion is Henny Rukert. Een enorme sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. Massaal meegezongen, Wilhelmus en de platen Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt naar het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Vautro. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief. Maceda speelt terug in handen van zijn doelman Luis Maria Arconada. Bekend nog van het wereldkampioenschap. Die heeft uitgetrapt. Bal halverwege de Nederlandse helft. Edo Ophof laat hem over hem heen gaan. Ruud Gullit heeft hem. En Ruud Gullit gaat richting Spaanse helft. Fel aangemoedigd door het uitzicht waanzinnig enthousiaste publiek. Dat moet worden gezegd. Bal op rechts, Benny Wijnstekers. U zult zich afvragen wat, hoe ze nou opeens staan met een verslag eh, van 20 jaar geleden... of misschien wel 25 jaar geleden. Ron, dat heeft een reden. Want jij bent getrouwd met een oud sportster. En ik heb nieuws voor je. Nou? Ik was met haar op reis in het buitenland. Voordat jij haar kende. <laughs> <laughs> Nou, kijk eens aan, Manny. <laughs> Dat is, dat is dan wel een tijd geleden. Wat hier vanmorgen. We hebben ook een dame van Sjeu de, Boe, <laughs> de Douche. maar hoe is het met Marleen? Marleen houdt ja, er goed over. Heel goed. Want die heeft ook wel betekend voor de sport, hè? Ja, zeker. Nou ja, zij was natuurlijk turnster. Eh, en eh, is daarna uh, sportverslaggeefster geworden bij de Telegraaf. Ik denk dat je over die tijd spreekt dan ook. Hè? Over het schaatsen. Het schaatsen, ja, ja. precies. Noorwegen. daar heb ik haar uiteraard ook leren kennen. Want ik werkte ook voor de Telegraaf. En ehm, ja, heel goed. En daarna is hij overgestapt naar televisie. Heeft eh, gepresenteerd hè, eh, bij SBS en RTL. En nu tegenwoordig maakt ze televisieprogramma's dus achter de schermen als eindredacteur. Je begrijpt natuurlijk wel dat jij hier de studio niet uitkomt... zonder dat je op je telefoon even een afspraak maakt voor Marleen... voor een van de komende uitzendingen. Hè? Nou, dat, eh, ik, eh, het staat in beeld, hè, geloof ik. Ik ga het zo doen. We gaan een plaat voor de draaien in ieder geval. Wat heb je staan, eh, Charles? Eén keer resulterend in een... jullie, mogen kiezen. ik heb een hele lijst doorgekregen van onze gasten. Eh, ik heb zojuist iets gedraaid eh, voor onze Ron. Eh, dus eigenlijk is onze gaat weer aan de beurt. En King of the Road, ik weet niet of zij Queen of the Road is. Agaat? Nou, ze is wel een queen hoor. Ja, zeg maar ja. <laughs> Maar hier werd duidelijk dat Nederland enig overwicht had veroverd.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 I've two hours of pushing broom eyes and eight by twelve four bit room, I'm a cent of rent. Rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing broom buys and eight gezegd hoorde. Dat was uh, Roger Miller, King of the Road... op verzoek van onze gast van vandaag, Agathe de Goede. Agathe, wanneer spelen jullie weer? Morgen? Eh, vandaag is het vrijdag, morgenmiddag weer. Ja. En hoeveel mensen komen er dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, gemiddeld zo... Zeker als het wat lekkerder weer is, gaan we al richting de 28. Oh, leuk. Ja. Dat, eh, en dan worden er poeltjes gemaakt. En eh, ja, die worden, de standen worden ook bijgehouden. daar hebben we iemand voor die dat doet. En ja, in principe gaat het om de lol en winnen is een leuk me meekneumertje. Dus ja, zeg ja, maar. precies. Jij hebt een heel mooi credo. Niets moet, alles mag. Ja, dat klopt. Hoewel? <laughs> Alhoewel, dat, <laughs> dat, betekent toch dat als je hier bent... ja, zijn er ook wel verplichtingen. Als je je opgeeft om bij Pluspunt bijvoorbeeld... Eh, op een bepaalde middag iets te doen... dan loopt dat wel door. Maar je mag ook nee zeggen. Als je zegt, oké, okay, kom niet uit... Uh, kunnen we ruilen of hoe dan ook. Ja. Er is altijd wel een oplossing voor. Maar zowel bij de... Sorry. Sorry, nou wij zeggen bij onze stichting altijd... vrijwillig is niet vrijblijvend. Juist, ja. dat klopt. Maar hoewel ehm, eh, de Jeu de Club lekker draait... Hè, jullie kunnen altijd mensen gebruiken, ook op bestuurlijk niveau. Ah, maar dat geldt ook voor Pluspunt, hè, want daar zijn heel veel vrijwilligers... maar je hebt er dus nog steeds nieuwe nodig. Ja, omdat het ook roleert. Mensen worden ouder, stoppen ergens mee. Eh, en ik zeg, het, het, de vraag wordt steeds groter. Eh, omdat er van gemeentewegen uit bepaalde dingen gewoon niet meer gaan. En dan wordt het ook gauw doorgeschoven daar naartoe. Dus als u zit te luisteren, beste luisteraars... als je iets wil doen voor de maatschappij, voor de medemens... ga naar Pluspunt. Kom informeren. Eh, er zijn gesprekjes om aan te geven... nou, dat zou ik wel kunnen, dat zou ik wel willen. En dan wordt er een, een, keuze gemaakt en u gaat in het bestand... en dan wordt u gebeld en dan kunt u ook altijd nee zeggen als het niet uitkomt. Of zoals u zegt van, nou, dat ga ik doen. En wat ook heel leuk is, vind ik zelf persoonlijk altijd... de dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt. Dat de mensen zijn daar zo blij mee. En eh, het rijden bijvoorbeeld met, met de vervoer... Eh, gaat niet voor niks. Daar is een bepaald tarief voor. Dus dat staat gewoon vast. En als u komt en dan gaat zitten achter de balie... dan kunt u zich gelijk opgeven voor de Jeu de Club. Eh, helemaal geweldig. Ron, wij gaan zondag... Eh, niet Jeu de maar wij gaan zondag een heel belangrijke wedstrijd eh, meemaken. Nou, zeg dat. Dat wordt een hele spannende pot, hopen we. Ja, we spelen tegen... De treffers, hè? De treffers, die eigenlijk nooit uit de topklasse weg zijn geweest. Nee. Of eigenlijk uit de hoofdklasse, wat er toen nog was, hè? Ja dat ze iets van 49 jaar in gespeeld hebben. Zoiets, eh, dat vertelde jij. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij wel. kampioen van Nederland, geloof ik. En, eh, ja. Dus een zware tegenstander. Zeg dat, ja. Nou ja, goed, we hebben nu nog natuurlijk een eh, fantastisch team... waar er overigens <laughs> natuurlijk wel heel veel van weggaan hè, aan het eind van dit seizoen. Ja. ja het wordt een zware pot. Maar ik heb er altijd, niet altijd, maar ik heb er alle vertrouwen in. wat ik net al zei, we zijn thuis vaak erg sterk. Eh, ik zag toevallig gisteren nog, het veld werd weer gerold. Dus eh, dat ligt er hoop ik ook weer goed bij. Uh, hou op over dat veld. <laughs> de KNVB is geweest we hebben een 4 gekregen voor dat veld. Nou, dat is niet best dus. Dus moet eh, met de SRO en de gemeente in de slag. want dat kan natuurlijk niet. Nee, dat, op dit niveau zeker niet. Stel je voor dat we naar de tweede gaan. De hele selectie is fit. Ja. We hebben de beste hersteltrainer. Hij is hier ook al te gast geweest van Nederland, geloof ik. Hè? Ja. Dat, dat, weet ik niet. Ja, een mens zegt dat. Ik ben, daar, ik ben geen expert erin. Dus, nee, eh, nou, neem het maar aan van mij. Want die man doet het echt ongekend. Ja. Ehm, jij hebt ook nieuws over nieuwe spelers. Nou ja, in zoverre. We hebben er een heleboel hè. inmiddels. Ik heb wat, eh, wat, wat dingetjes uitgescheurd uit de krant... Eh, in de loop der tijden die verschenen... Overigens allemaal geschreven door Hein ten Berge, de verslaggever van het Dagblad. Het grappige is dat ik, heb, ik nog met zijn vader heb gewerkt, Henk ten Berge die filmcriticus was bij de Telegraaf. Maar dit terzijde. We zullen Hein eens voor deze uitzending vragen. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. is leuk. Ik denk dat hij veel te vertellen heeft juist over dat regiovoetbal. Maar als je ziet... Of heeft Marleen al gereageerd? Of, eh? Eh, eens even kijken. Nee, nog niet. Nee, nee, nee. Helaas. Ik, moet eh, komen over. Ik hou het in de gaten. Weet je, Heine en Marleen samen. Dat is leuk. dat zou helemaal leuk zijn. Ja, ja absoluut. Maar goed, als je inderdaad ziet... Hè, Um, Erolind Derguti kiest voor de Koninklijke. Eh, Kevin de Visser kijkt uit naar tweede divisie. Jacob Noordman stapt over. HFC haalt verdediger Morgan. Er zijn er nu al zes of zeven, geloof ik, die eh, onze kant op komen. Moet ook wel, want er gaan er ook nog weer een hoop weg. Ehm, maar eh, jongens die allemaal al hoog voetballen... en, en die kans naar die tweede divisie te komen niet willen laten liggen. Dus dat is heel interessant. De meeste zijn verdedigers. Veel verdedigers, ja. Eh, klopt. En, wij eh, hebben in de jeugd, hè, Wesselboer... Ja. Eh, maar je hebt ook bijvoorbeeld die jongen van Duitshof, Koen ja. Duitshof. Dat zijn mannen die eigenlijk ook de kans zouden moeten krijgen. Ja, nou, dat is waar. ik hoop dat die de kans ook gaan krijgen. Dat was wellicht onder Pieter wat lastiger, ik weet het niet. Maar we hebben nu natuurlijk Ted en... en Ted ja, Verdonschot. Ted Verdonschot. En die eh, neem ik aan eh, zal ook zeer bij het tweede gaan shoppen... om te kijken wat daar allemaal rond voetbalt. En eh, misschien heeft hij daar meer oog voor. Wil hij dat ook meer? Dat er nog wat eigen kweek in het eerste zit ook. Um, want als het uiteindelijk natuurlijk allemaal gehaalde spelers zijn... ja, dan wordt het weer een ander verhaal. Hè? Dan... Twee geweldige Zandvoorters. Ja. Jeffrey Samsing is de man die over 100 meter een bal op je stopdas legt. Ja. En eh, Nigel uh, eh, Castine, ja, eh, hij maakt ontzettend veel goals op het moment. Ja. Echt gewoon een zeer ook goed. toegevoegde waarde. Ja. Maar goed, de, de, zij zijn ook vaste waarden, zeg maar. Goed, je noemde net Wessel Boer en, en dus ja... Uh, Jeroen de Bruin. Nee, ja. het zijn fantastische voetballers. Nee, zeker. En het is ook zeker te hopen dat ze een kans krijgen om dat eh, te etaleren. Eh, je moet vaak ook wel denken van... laten we ook kijken of we ze kunnen behouden voor de club. Ja. En als dat kan zijn door ze een kans te geven in het eerste... ja, dat zou mooi zijn. Robin Eindhoven speelt dan nog in de jeugd. Mm Mikey van der Bank gaat weg, de rechtsbuiten. Maar die, die Robin, dat is ook een toekomst hoor. Ja, ik, ik ken hem niet. Hij was even naar ADO geweest, maar daar was hij te deftig voor geloof ik. En hij is weer terug bij HFC, maar het is een geweldige buiten. Leuk. Ja. Nou, dus heel benieuwd. Dus in de hele jeugd hoor. Dus, er zit ook veel. Zo sterk. Ja. Maar goed, we hebben niet voor niets eh, ooit... Eh, was het een jaar of twee jaar geleden de Rinus Michels Awards eh, gewonnen. Hè? Ja. Van, en officieel regionale opleidingsclub. Precies. En dan zijn er, en dit is natuurlijk de periode waarin spelers overgaan en over willen gaan. Dan zijn er natuurlijk van allerlei kleine clubs in de omgeving... spelertjes die naar HFC willen, want dat trekt natuurlijk enorm. En dan zijn er eh, verenigingen boos over. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Je zou eigenlijk hartstikke trots moeten zijn als je speler naar HFC gaat. Want het is een regionale opleidingsclub. En daar doe je het toch voor? Hm, zeker. Dus in plaats van lelijke brieven schrijven... zou je een mooi eh, persbericht moeten maken van... Eh, Club X heeft weer zoveel spelers geleverd voor de toekomst van het Nederlandse voetbal. En zo is het. Ik geloof dat jij er een column aan gaat wijden, of niet? Ja, ik denk dat het voor maandag voor 105 eh, dat dat een column wordt, ja. ja. ja. Nou, terecht. Want eh, je moet natuurlijk met dit soort dingen... Eh, zeker als het jonge spelers betreft... Hè, moet je voorzichtig mee omgaan. En moeten niet de besturen elkaar allemaal de zwarte piet gaan toespelen. En laten we wel zijn, 1 op de 100.000 breekt door ja. de honderdduizenden. Precies, hebben waar hebben we het over? Ja. We willen plezier hebben in het voetbal. En ik kan me voorstellen dat kinderen zoveel mogelijk plezier willen hebben. Nou, dat is het en dat moet je vooral niet wegnemen. Dus als ik ergens drie keer in de week kan trainen... terwijl ik bij mijn eigen club twee of één training krijg, ga ik weg. Ja, ja. dat is heel normaal. Ja, eens gaan weer muziek doen. Ja. Eh, even, eh, mijn zoon Sven ligt in het ziekenhuis, Henny. Eh, we draaien wekelijks Calling for Peace voor hem, weet je. Maar uh, ik, omdat Ron hier nu is, die, vroeg net om Lionel Richie. En Lionel Richie heeft ook een nummer opgenomen samen met Treintje Oosterhuis. En dat heet Face in the Crowd. En dit is de uitvoering van mijn zoon Sven.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 Smaakte Zelduif net van zijn zoon twee platen zoon die in het ziekenhuis ligt, is hij erg ziek? Of, eh? Nou, hij heeft natuurlijk een gastric bypass operatie ondergaan. Uh, net als Jules Paradijs trouwens. En eh, Sven is ook eens met meer dan 60 kilo afgevallen. Maar hij heeft wat complicaties. Hij heeft nu een, waarschijnlijk een, een, darmbreuk. Dus je kunt het vergelijken met de buitenband van een fiets waar de binnenband dan doorheen komt. Dus eh, die darm is geperforeerd op een of andere manier. Oh. Vreselijk veel pijn en zo. En dan zal hij misschien ook weer laparoscopisch aan geopereerd moeten worden... om dat weer eh, ja, te herstellen, zeg maar. Dus eh, we wachten in spanning af wat ze gaan doen daar. Ja. Rode Kruis ziekenhuis, BVV. we draaiden vooral Calling for Peace voor Agathe Goede... want dat doen we wekelijks. Dan laten we de gast praten over deze platen wat ze ervan vindt. Of wat hij ervan vindt, maar in dit geval zij, hè? Oké. ja, in mijn stijl. Het easy listening, klein beetje country-achtig zit er ook in, vind ik zelf. Eh, heerlijk om naar te luisteren. Eh, naar de tekst, ik, ik hoor het voor het eerst... omdat ik normaal niet zoveel naar muziek luister. Uh, naar de tekst luisteren, dan moet je even het vertaalmomentje opzetten. Dus dat heb ik nog niet helemaal begrepen. Eh, nou, het is in ieder geval een nummer wat gaat over eh, eh, ja, kinderen die lijden onder het oorlogsgeweld. Ja, dat dacht ik al. Ja, dus wel actueel eigenlijk. Is heel ja, dat Is, wou ik net zeggen. Het is wel actueel. Ron, jij bent muzikus. Ja, nou god, ik heb hier al een keer eerder gezeten en toen ook al gezegd... het hebben we hem iets langer gehoord. Hè. Het was erg kort hoor, gaat. Dus wat dat betreft, nee, het is een prachtig nummer en het het is te hopen, eh, eh, nou ja, sowieso dat hij natuurlijk snel beter wordt... en dat hij weer dit nummer overal kan gaan laten horen. Maar begrijp jij nou hoe die muziekwereld in elkaar zit, rond? Je zit er middenin. Zo'n jongen zou dat moeten doorbreken. Nee, dat, dat, dat weet je niet. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook jaren geprobeerd. Ehm, eh, het, is echt de right time, right moment. dat, het is afhankelijk van zoveel invloeden waar je geen grip op hebt. En ehm je kunt eh, het, het, beste nummer ter wereld in handen hebben... maar dan klikt het net niet bij degene die het uit moet brengen. Of je weet het echt niet. Dus wat dat betreft, het is een beetje een loterij. 1 op de 100.000 breekt door, zeg je net over voetbal. Ja, dat is hierbij ook. Ja, want er zijn er zoveel. Als je al die talentenjachten ook ziet... Eh, die echt goed kunnen zingen. Nou, al die mensen die op tv komen... bij zo'n eh, die programma's die we nu allemaal hebben... Eh, ja, dat zijn toch top, stuk voor stuk... allemaal fantastische zangers en zangeressen. Maar hoor je er ook nog iets van terug? Zelden. U luistert naar de Watertoren Sport. Een programma waarin de tijd twee keer zo snel gaat... als in andere programma's. Hartelijk dank de Goede voor je geweldige verhaal over de Jeu de Boel Vereniging Zandvoort. Ik hoop dat je er heel veel leden bij krijgt. Graag gedaan. En jij Ron, wederom ja. hartstikke bedankt voor Graag gedaan. je wereldverhalen. Dat zijn het hè. We gaan Graag uit met muziek. Cheryl heeft eh, het laatste nummer klaarstaan. Volgende week is, een keer, is er opnieuw Watertoren Sport van 10 tot 12 op vrijdag. En we danken u allemaal heel hartelijk voor het luisteren. We hopen dat u het net zo leuk vond. Ja, en we sluiten af met Iedereen Zo van Musher. En dat is, eh, als ik me niet vergis, de band van Ron. Klopt. want eh, ik heb eh, eh, een wat oudere versie opgezet. En als u de versie van Ron wil horen... dan moet u dit nummer gaan beluisteren. It Ain't So. met Ron Pereboom voor. op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het N